ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Een politiemedewerkster van 41 uit Gorkum is opgepakt. Ze wordt verdacht van het voorbereiden van de moord op haar ex-partner. De vrouw werd eigenlijk vorige maand al opgepakt, maar het Openbaar Ministerie maakt het pas net bekend. En naast de agenten zijn nog vijf andere verdachten opgepakt in diezelfde moordzaak. Twee mannen van 19 en 37 zitten nog vast. Air France KLM verwacht deze zomer tientallen miljoenen euro's mis te lopen. En het komt allemaal door de Olympische Spelen, vertelt de directeur. Het heeft ook echt te maken met bedrijfsleven en zakelijke reizen... die je natuurlijk niet doet tijdens een Olympische Spelen. Mensen die zeggen ik wil wel naar Parijs, maar niet tijdens de Olympische Spelen. er is eh, nog een domper voor de luchtvaartmaatschappij. Want de wereldwijde computerstoring van vorige week vrijdag kostte KLM zo'n 10 miljoen euro. Door een automatische update van beveiligingssoftware konden sommige Windows-computers ineens niet meer opstarten. En de vliegtuigmaatschappij moest daardoor 75 retourvluchten cancelen. Een bosbrand in het westen van Canada heeft de toeristische plaats Jasper bereikt. Zo'n 20.000 toeristen die het National Park daar bezochten... die zijn geëvacueerd, samen met de 5.000 bewoners van dat bergstadje. Meerdere gebouwen, waaronder een hotel, zijn al in vlammen opgegaan. En de openingsceremonie is eigenlijk morgen pas. Maar op de Olympische Spelen in Parijs zijn de allereerste Nederlanders al in actie gekomen. De handbalvrouwen hebben de allereerste groepswedstrijd gewonnen van Angola. En daar klinkt de zoemer. Einde wedstrijd. 34-31 is de eindstand. De eerste twee punten op weg naar de knock-outfase in Lille. En nu op naar duel 2 komende zondagavond 9 uur voor de clash Nederland-Frankrijk. morgen is dus eh, eindelijk die openingsceremonie in Parijs. En de Amerikaanse entertainmentwebsite TMZ die weet het nu echt zeker. Celine Dion en Lady Gaga die zijn erbij. En ze zouden samen La Vie en Rose van Edith Piaf gaan zingen.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 World, the time has come to push the button. World, the time has come to push the button. World, my finger is on the button. My finger is on the button. My finger is on the button. Push the button.